mooiste lied zingen de vogels van Santo Domingo. Het lied van de tropen, de palmen, de zon en de zee. Santo vogels van zijn de reden dat ik zo veel van je hou. mee. De vogels die zingen hun lied in Santo Domingo. De zuidenwind voert hun gezang ver over zee. mañana.